In totaal kwamen gisteren acht militairen om. Zes van hen stierven door bermbommen toen ze te voet patrouilleerden. De twee anderen kwamen om tijdens gevechten. In de provincie Helmand voert het Britse leger op dit moment samen met het Amerikaanse en Afghaanse leger een offensief tegen de Taliban. Premier Brown zei in een reactie dat de Britse troepen zullen doorzetten, ondanks de tegenslagen. Er zijn nu meer Britse militairen om het leven gekomen in Afghanistan dan tijdens de oorlog in Irak. In Frankrijk zijn leden van een bende veroordeeld voor de moord op een man van Joodse afkomst. De hoofdverdachte kreeg levenslang, de belangrijkste medeverdachten moesten 15 tot 18 jaar de cel in. De veroordeelden zijn lid van een bende die zichzelf de Barbaren noemt. Ze ontvoerden de man van 23 en martelden hem drie weken lang in een Parijse flat. Daarna bonden ze hem naakt vast aan een boom langs een spoorlijn. De man leefde nog toen hij daar werd gevonden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Volgens de aanklagers vielen de bendeleden de man alleen maar aan omdat hij Joods was... en hadden ze eerder hetzelfde geprobeerd bij anderen. In de geboortestad van Michael Jackson hebben zo'n 6000 mensen de overleden popster herdacht. In het honkbalstadion van Gary in de staat Indiana traden lokale artiesten op met liedjes van de King of Pop. Michael Jackson werd er geboren en woonde 11 jaar in Gary. Het gezin verhuisde toen Michael en zijn broers doorbraken als de Jackson 5. Sinds de dood van Jackson lijkt het huis waar de popster opgroeide wel een bedevaartsoord, zei de burgemeester van Gary.